Het is van Kesteren met het NOS Journaal. Tegen Tata Steel is een massaclaim ingediend. Stichting Frisse Wind heeft in een brief een schadevergoeding geëist namens 1400 omwonenden. Die houden Tata Steel verantwoordelijk voor stank- en geluidsoverlast en de slechte luchtkwaliteit. Het is bekend dat omwonenden van de staalfabriek vaker last hebben van acute gezondheidsklachten. Ook komen hartklachten en longkanker vaker voor. Tata Steel zegt later met een reactie te komen. Naast de claim loopt er ook sinds begin vorig jaar een strafrechtelijk onderzoek naar Tata Steel... voor het vervuilen van de omgeving. De dood van Wagner-leider Prigozhin komt niet als een verrassing. Dat zeggen onder meer de Amerikaanse president Joe Biden... en een adviseur van de Oekraïense president Zelensky. Volgens die adviseur gaat het om een moordcomplot. De Wagner-baas was aan boord van een vliegtuig dat gisteravond neerstortte... onderweg naar Sint-Petersburg. Bij de crash is naast de bemanning ook de oprichter van Wagner, Dmitri Oetkin, omgekomen. Driekwart van de ondernemers in Nederland heeft last van het aanhoudende personeelstekort. Dat blijkt uit een enquête van de Kamer van Koophandel en werkgeversorganisaties. Ondernemers merken dat de werkdruk onder het personeel daardoor is toegenomen. Het tekort aan arbeidskracht is wel iets minder dan een jaar geleden, maar nog altijd hoog. En dan vooral in de horeca, de zakelijke dienstverlening en de detailhandel. En het is Noord-Korea opnieuw niet gelukt om een spionagesatelliet de ruimte in te krijgen. Dat meldt het staatspersbureau. Eind mei deed Noord-Korea ook al zo'n poging, zonder succes. Delen van de raket kwamen toen in handen van Zuid-Korea. En die concludeerde dat de satelliet niet geavanceerd genoeg is om te kunnen spioneren. In oktober probeert Noord-Korea voor de derde keer een satelliet de ruimte in te krijgen. Het weer in het zuiden kans op een bui. Verder is de ochtend droog en zonnig. In de loop van de middag neemt de bewolking toe en gaat het in grote delen van het land regenen.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 Gisteravond was er in Winde ook een aardbeving. Een Utrechter van 37 is veroordeeld tot 10 jaar cel voor grootschalige internationale drugshandel. De man zorgde dat honderden kilo's cocaïne en heroïne het land in en uit kwamen. Onderzoekers hebben een manier gevonden om verlamde mensen sneller te laten praten. Twee hersenimplantaten kunnen woorden in het brein herkennen en vervolgens uitschrijven op een scherm. Het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig. Morgen start zonnig. Later meer bewolking en vanuit het zuidwesten buien met mogelijk ook onweer bij 23 tot 27 graden.